Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel boeren zijn niet blij met de stikstofplannen. Over acht jaar moet de stikstofuitstoot 70% minder zijn. En volgens het kabinet moet er dan veel boeren stoppen met hun bedrijf om dat te halen. Belangenclub LTO vindt het een onrealistische kaalslag. En voor deze boerendochter is het menens, zegt ze in Nieuwsuur. Dan komt er een actie. Een keiharde actie. En dan is Den Haag echt zwaar de sjaak. Want? Nou ja, dan wordt het geen liefdadige actie meer. Dan worden er echt keiharde knallen gezet. En ik denk ook wel dat dat tijd is, want Den Haag beseft nog niet hoe belangrijk wij zijn. Verschillende boerenorganisaties hebben al acties aangekondigd. Tegen tien verdachten die in 2015 betrokken waren bij de aanslagen in Parijs is levenslang geëist. Onder hen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die het overleefde... en de mogelijke opdrachtgever Oussama Attar. In totaal staan 20 verdachten terecht voor de aanslagen... waarbij 130 mensen werden gedood in concertzaal Bataclan... en een aantal restaurants en het stadion van Parijs. Rotterdam heeft een nieuw stadsbestuur. VVD, D66 en de tegenpolen Leefbaar Rotterdam en DENK gaan samen besturen. Vanmiddag hebben de vier partijen het nieuwe coalitieprogramma gepresenteerd. Leefbaar Rotterdam behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste zetels. De samenwerking tussen de twee tegenpolen is opmerkelijk. De afgelopen vier jaar botsten de partijen flink. En topbasketballer LeBron James wil eigenlijk zelf eigenaar worden van een team. Dat vertelde hij in de HBO-serie The Shop. I want, yeah, I want a team in Vegas. Good for you. Oh wil yeah. want team in Vegas. Ja, hij speelt nu zelf nog in de NBA voor de Los Angeles Lakers. Maar hij is 37 jaar en zijn einde als speler komt in zicht. En met een eigen club hoeft hij zich niet te vervelen. Dat moet hij ook wel kunnen betalen. Want volgens het blad Forbes heeft hij al een miljard dollar bij elkaar gespeeld. Het weer nog. Bewolking trekt weg vannacht. Morgen veel zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld gezien, ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mean Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème is het net op je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 I never would have made it, babe If you needed love, well then ask for love Could have given love, now I'm taking love And it's not my fault, cause you both deserve What's coming now, so don't say your word horizon, the vision.